Ik leef voor mijn dromen. Mijn droom is de rol waar ik naar zoek. Mijn droom is een leven op toneel. Of het witte doek. Ik leef voor mijn droom. is het vak waar ik voor kies. Mijn droom is de rol waar als het kan ik me in verlies. Mijn droom is dit leven. We deden Peter Pan de derde klas had daarvoor mijn pak zelf verzonnen. Daar is het begonnen, dat gevoel was ongekend. Ik weet nu nog precies hoe alles was, ik voel nog steeds de warmte van alles werd net een beetje mooier dat moment. Ik leef voor mijn dromen, totdat ik mezelf niet meer herken. En hoop ooit te vinden in die mijn Totdat ik mezelf niet meer herken. En hoop ooit te vinden in die droom. Wie ik van binnen ben. Ik leef voor mij.